De veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is, maar dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Op de snelwegen, vooral in het midden van het land, veroorzaakten stevige hagelbuien overlast, onder meer op de A1, de A30 en de A28 bij Amersfoort in Utrecht. Er kwamen verschillende meldingen van ongelukken door gladheid of hagel. De politie raadt automobilisten aan om alert te zijn, ook als de hagelbui voorbij is. In het oosten van Congo heeft de Congolese rebellengroep M23 een staakt het vuren afgekondigd na anderhalf jaar vechten. De beweging zegt dat het met de regering wil onderhandelen over vrede. De rebellen zijn door het regeringsleger steeds verder naar het oosten van het land verdreven en hebben zich verschanst in de bergen. M23 bestaat vooral uit deserteurs die zeggen dat ze vechten voor de rechten van Tutsis, een minderheidsgroepering in Congo. De rebellen zouden bij hun strijd worden gesteund door buurland Rwanda. De regering van Rwanda ontkent dat. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn de Afrikaanse migranten herdacht... die precies een maand geleden omkwamen toen ze probeerden per boot Europa te bereiken. Er verdronken 366 mensen toen de boot in brand vloog en zonk. Met een rouwceremonie worden op het eiland de eerste 40 van de 366 bomen geplant... die er ter nagedachtenis op Lampedusa komen. Feyenoord is in de eredivisie opgeklommen naar de vierde plaats. De Rotterdammers wonnen in Leeuwarden met 2-0 van Cambuur... door doelpunten van Immers en Tevreden. Goed Eagles tegen Heracles werd na 20 minuten gestaakt. Het regen in Deventer zo hard dat het veld onbespeelbaar raakte. En eerder op de middag werd Groningen tegen Roda JC 3-3. Er is vandaag nog een wedstrijd in de eredivisie. FC Utrecht tegen Heerenveen. Dat duel is nu bezig. Het weer buien, soms met onweer, ook af en toe zon. Verder veel wind en een graad of 11. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Diemen richting Amstelveen staat file tussen knopend Diemen en knopend Holendrecht 4 kilometer. De A10 Noord naar Zaanstad tussen de afrit Volendam en knopend Koenplein 5. A27 Preda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 na een ongeluk.